Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het gezin van Germaine W. is waarschijnlijk sneller naar Syrië vertrokken... vanwege de arrestatie van mogelijke jihadisten in Huizen. Dat zegt zijn advocaat Bart Nooit Gedacht. Volgens hem is W. hals over kop vertrokken om te voorkomen... dat ook zijn kinderen uit huis zouden worden geplaatst. De advocaat kent meer van zulke, zulke voorbeelden. Hij waarschuwt daarom dat het strengere beleid tegen jihadisten averechts werkt. Nieuwe botresten die ruim een week geleden werden gevonden in het westen van Panama zijn van Lisanne Vroon. Dat heeft een woordvoerder van de familie laten weten. De botten worden nog onderzocht en daarna overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. In juni werden ook al botresten van Lisanne gevonden. Onlangs werden langs de oever van een rivier andere botresten ontdekt en die bleken te zijn van Chris Kremers. De twee vrouwen verdwenen op 1 april tijdens een wandeltocht bij de plaats Boquette. Een brommobiel dief uit Eindhoven wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een vermiste ijzerhandelaar. De dief werd gisteren op de A2 bij Bokstel aangehouden omdat hij daar met een slakkengangetje in een gestolen brommobiel reed. Het wagentje blijkt eigendom van een vermiste ijzerhandelaar. Gisteren werd in het riviertje de A in Den Bosch een dode man gevonden die door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie gaat ervan uit dat het de vermiste ijzerhandelaar is, maar sectie moet daarover uitsluitsel geven. In België is per ongeluk het poliovirus terechtgekomen in rivierwater. Dat gebeurde bij een farmaciebedrijf in de buurt van Brussel. Door een menselijke fout lekte de afgelopen week 45 liter besmet water weg. Het kwam terecht in de rivier De Laan, die uiteindelijk uitmondt in de Schelde. De kans dat er mensen ziek worden is volgens de autoriteiten klein... omdat bijna alle Belgen tegen polio zijn ingeënt... en omdat het besmette water sterk verdund is. Het weer, vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal nog een bui en kans op mist.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 Voor de muziek van eh, Andrew Royale en Jonathan Mendelssohn met One in a Million. Het komen nu natuurlijk het laatste shownieuws. De party-update, de team bovenbeste plaat voor het dansen straks in het tweede uurtje. DJ Mauzo. Uh, derde uurtje hebben we DJ Charles. Maar ik ben nog eventjes bezig, want Ehm, er zou nog iemand langskomen. Maar nou ben ik even weer vergeten wie er nou langs zou komen. Er zou vandaag een DJ langskomen. Ik ga het even opzoeken en eh, je krijgt het later in het programma door. Hij, hij, zou misschien langskomen, maar ik weet even niet meer wie het was. Ik heb alleen in mijn agenda staan... Uh, eh, DJ komt langs om te draaien als hij tijd had. Maar ik ben het vergeten. Maakt niet uit allemaal. Komen nu een hoop lekkere muziek. Onderweg zometeen Jessie J, Ariana Grande en Nicki Minaj. Met Bang Bang, maar eerst die Falco Bands met in This Thing. Die samen met Charlene. Door het nu hier op CFM antwoord in The Nightwalk. Time couldn't pass any slower. was Jesse J, Ariana Grande en Nicki Minaj met Bang Bang. En daarvoor hoor je nog Falco Benz. Ik heb een beetje shownieuws voor je. Je hoeft tegenwoordig niet de kleinste, langste of dikste ter wereld te zijn... om opgenomen te worden in de Guinness World Records. In de nieuwe editie staan namelijk ook sterren en hun records... Onder andere Miley, Eminem, One Direction en Katy Perry krijgen allemaal een eervolle vermelding. Miley Cyrus omdat ze de meest gezochte persoon op internet is. En One Direction is de eerste act waarvan de eerste drie albums allemaal binnenkwamen op nummer 1 in de Billboard. En Eminem krijgt de eer voor zijn nummer Rap God... waarin hij de meeste woorden in een single wist te stoppen. En ik hoor je nu al denken van hoeveel dan wel niet. 1560 woorden heeft hij gebruikt. En Katy Perry heeft de meeste volgers op Twitter. En dat zijn er 52.463.838. Ja, dat zijn er aardig wat. En uh, Dead die DJ, die is aangeklaagd door Disney. Disney heeft de Canadese DJ Dead Mouse aangeklaagd. Het bedrijf vindt dat de muisachtige, het muisachtige logo van Dead Mouse te veel lijkt op de oren van een stripfiguur Mickey Mouse. Ja, dat, dat zou best een beetje kunnen kloppen natuurlijk. Maar de DJ vindt dat Disney wel vrij laat is met de aanklacht. Omdat hij het al 10 jaar op op zijn hoofd hebt zitten tijdens optredens als DJ. Volgens hem probeert hij te voorkomen dat hij de oren ook mag gebruiken in Amerika. Er zijn in Amerika nog een beetje mierenneukerig, dus eh, hè, eh, Jules Thomas Zimmerman, zoals het DJ eigenlijk heet... is in Nederland bij het groot publiek vooral bekend door zijn hit I Remember. Het treedt altijd op in een kostuum met bijpassende oren. Dat doet hij al jaren over de hele wereld. Maar het is dus nu maar de vraag of hij dit ook in Amerika mag gaan doen. Want ja, als de rechter zegt dat mag niet, dan eh, ja, dan mag hij het in Amerika in ieder geval niet doen. En eh, voor de rest, eh, ja, we gaan wel allemaal mee. Een beetje onzin allemaal. CFM Zandvoort, de Nightwalk door met muziek. Fifth Harmony met Them Girls Be Like. Doe maar! Want my hair like Take a selfie every night. Get at least a hundred likes. If you computers by in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? play at midnight. Are you with me? Are you with me? Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Gregor Salto met Can't Stop Playing, de Oliver Heldens en Gregor Salto remix. En daarvoor de Lost Frequencies met Are You With Me? TVM Zandvoort, het is een tijd voor de party update. Voor deze zaterdag 6 september 2014. Zoals altijd beginnen we eerst even met het feestje in eh, Escape, het feestje Brainwash. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur, tot 5 uur in de ochtend. Intree 16 euro. Voor meer informatie check even escape.nl. Vandaag niet met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft elders werkzaamheden te doen. Wel met Abstract. Irwan, Flava, Scream, Waxfriend, Prime, Kid O, DJ Zakken, Bangers, Ron Simpson, Washington, Driva, Leroy en nog veel en veel meer. Dat vanavond in de Escape in Amsterdam het feestje Brainwash. En vandaag in de Amsterdam Studios. Het feestje White Beach begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 10 euro met onder andere Gio, La Rouge, Shane Cruz, Release, Burnout, Jay, Gerald, Broederliefde, Mike Motion, Too Dope en meer. Dat vandaag in Amsterdam Studios in Amsterdam natuurlijk. Het feestje White Beach. En in Hotel Arena vandaag eh, Tessa Vessa Color Edition. Begint op 10 uur, duurt tot 4 uur vannacht. train, 17 euro. Met onder andere Peerless, Double R, shy, Rockland, Allen, Patrick Paul, Ivavo en hosted bij Dimitri Nikita. En in de Latin Area bij Tinta en Michael. En ook nog uh, Taita en Crystal met eh, de Bachata Workshop. Dat is vandaag allemaal in Hotel Arena. Het Tessa Vessa Color Edition Feest. En vandaag een R, het feestje Access. Begint om 11 uur tot dus 5 uur in de ochtend. De Club R Interesse is 18 euro. Voor meer informatie check even ea-events.com. Met onder andere Quintino, Sam Fox en Mike Hertz. Tot vandaag dus in Air het feestje Access. En vandaag wat dichter bij huis in de Stalker. Het feestje Wheel for Tunes XXL. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. is 7 euro. Voor meer informatie check even de website clubstalker.nl. Met onder andere Mikey en Marnix vanavond. En als je iets hebt van ik heb helemaal geen zin... dan kan je natuurlijk ook gewoon in Zandvoort blijven. Dan ga je gewoon naar Club Soho. Daar is altijd wat te doen met natuurlijk de resident DJ's. Tot zover de parties. Terug naar de muziek. Lenny Fontana en Keva de Diva met I Don't Want You Back. There are rules in this game that you need to understand. Like if you want a real woman, then you've got to be a real man. See, I... Try to understand all your crazy alibis, but I... I'm My crying Cause I don't want your back. You can Girl, you know that I invented that. And I'm on to the next. That's unless you bring a friend who with it. Oh, I'm sorry. Oh, you mad that I came to the party? Like, no, no, no. You took your girl to the club and now she gone. Now she asking me when I'm taking her home. I told her, let's go. Long as you know, cause I know when we get along dancing while I'm deep up in it. Oh, and if they live right next, then I bet they know my name in a minute. Let me feed by the sweat. I promise I'll keep your body dripping. Oh, I'm sorry. Niggas mad cause I came to the party. Like, no, no, no. You took your girl to the club and now she gone. Now she asking me when I'm taking her home Long as you know, cause I know when we get along him. I never love him, I cuff him. And when we done, I'ma duck him. He Ferragamo, the buckle. He Louis V on the duffel. The pussy wetter than puddles. I ride his dick like a shuttle. I said, real niggas let real bitches come first. And real bitches been bad bitches from birth. Uh, kiss him when he coming. Made more money last year than Mr. Drummond. Better act like you know, nigga, it's Nicki Minaj. Uh -huh. Ja, even een lekker rustpuntje op je raad. Het was Trey Songs met eh, Touching, Loving. Daddy samen met Nicki Minaj daarvoor Magic met Rude. is het tijd voor de team boven beste plaats van de dansgroep. Op 10 deze week Sydney Charles met Hurricane. En op 9 Madigato Enemy met Don't Give Up. Op 8 Dom Diablo met Anytime. En op 7 Lizzie Curious met Wiggle. Op 6 Bob Sinclair met Back Again. En op 5 The Magician. Samen met Years and Years met Sunlight. En op 4 Hot Since 82 met Somebody Everybody. En op 3 Roughneck met Everybody Be Somebody. En op 2 Oliver Helders eh, Koala. Die stond vorige week nog op 1. Deze week op 1 Dr. Cuccio en Gregor Salto, de plaat die je straks gehoord hebt met Can't Stop Playing. De Oliver Helden versie. Dat was de team, dat waren de boven bovenbeste plaat van de dansplaat die je zeker gaat horen in de clubs. En dan gaan we snel verder met muziek. Nieuwe muziek van Dash Berlin en Jay Cosmic. En Colin McLean met Here Tonight. W Nightwalk, the on air dance show, Dance Fort FM. Thank you. En daarvoor Cody IJsland met A Minute to Midnight. CFM Zandvoort, het eerste uurtje zit erop. En ik ben erachter op. Hij is in de studio gearriveerd. Het is DJ Perry. Komende uurtje met eh, een mixen. Eh, het vervolg wat hij volgens mij in februari, maart ergens was dat geloof ik. Of zelfs april. Nou, in ieder geval. De eerste versie was eh, een, een classic mix. dance classic mix. En voor de verandering. Eens in de zoveel tijd moet het kunnen natuurlijk. Zometeen een uur lang de beste dance classics die gehoord op In de Mix met DJ Perry. En straks vanaf 11 uur of DJ Charles of DJ Mauso. Dat merk je straks vanzelf wel. Ik laat je nu achter voor dit uur met Peter Gelderblom en Robbie Taylor. En Bam met We Build This House. En ik zeg tot zometeen na de break met DJ Perry op de radio. We Build This House. and it gave it to the world for all the people to dance to. We let the devil loose and made your body move until you felt the boogie. While your grandmother was cooking in the kitchen, somebody was dancing in the living room. And then we took it outside in the street and bumped it in the trunk. We took it to the discotheque, and then we took it to the underground and to the warehouse. In the backwoods, in the juke joint. We're gonna let the devil loose and give your body the boogie until you set yourself free in this house. house. this house. We're gonna make your heart beat and put four on the floor and open all the doors with the bass. We built this house. You can do whatever you want to do in this house. You can put wheels on it. You can call it a mobile home. You can put wings on it. You can call it a hoopty.